tijdloos gedicht. Zie je gelaat in een speling van het licht. Herken je hartslag met mijn ogen dicht. Met een blik, een gebaar, weet ik wat je bedoelt. Ik ben jou, jij bent mij, ik voel wat je voelt. Mijn dwaaltocht voorbij, mijn vertrekpunt en mijn doel. Dat ben jij.